Levi van Eck met het NOS-journaal. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames... is Ali Harbi Ali, de Britse media. De 25-jarige Brit van Somalische afkomst is naar een politiebureau in Londen overgebracht... en blijft daar vastzitten met een beroep op de antiterrorisme-wetgeving. Hij werd gisteren opgepakt op de plaats van de aanval... een kerk waar Ames was voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict... De Britse politie ziet de aanval als een terreurdaad. Het is onverantwoord en onmogelijk om komende winter meer dan 1350 IC-bedden beschikbaar te stellen, zeggen verpleegkundigen. Het RIVM zegt dat ziekenhuizen zich moeten voorbereiden op overbelasting. Het ministerie van Volksgezondheid vraagt ziekenhuizen of er verder kan worden opgeschaald. Maar verpleegkundigenorganisatie VNVN herhaalt dat dat niet kan. Het ziekteverzuim is, ziekteverzuim is hoog en veel verpleegkundigen zijn vertrokken. In Rome hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen neofascistische groeperingen in Italië. Het protest komt een week na een betoging tegen de invoering van de verplichte coronapas op de werkvloer. Rechtsextremisten grepen dat protest aan om vakbondskantoor binnen te dringen en vernielingen aan te richten. Twaalf aanhangers van een neofascistische beweging werden opgepakt, onder wie de leider. De lavastromen uit de vulkaan op La Palma blijft huizen en gebouwen opslokken. Volgens de laatste cijfers zijn er inmiddels meer dan 1900 panden verwoest, waaronder bijna 900 woningen. Dat zijn er een paar honderd meer dan donderdag werd gemeld. Sinds middernacht zijn er opnieuw lichte en middelzware aardbevingen geweest. Dat toont volgens vulkanologen aan dat de uitbarsting onverminderd aanhoudt. Het weer, koelt vannacht af naar 2 tot 8 graden. Morgen in het noorden af en toe wat regen. In de rest van het land droog, maar vrij veel bewolking. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.